waar ook de Oekraïense president Zelensky bij was en NAVO-baas Rutte. Ze klapten niet allemaal thuis hun laptopje open, zegt correspondent Chris Ostendorf. Hij zag op screenshots dat Zelensky in Berlijn naast de Duitse bondskanselier zat. NAVO-baas Rutte, die zat, zo bleek uit de foto's... naast de voorzitter van de Europese Commissie aan tafel in Brussel. Eh, we hebben het uitgezocht. Uh, Ursula von der Leyen was gezellig op bezoek op het kantoor van Rutte... op het NAVO-hoofdkwartier. En dan is er nog een, de voorzitter van de Raad, Costa, die was op bezoek in Parijs bij Macron. Dus het lijkt er wel op dat iedereen een partner zocht om samen mee op te trekken vandaag. Trump heeft volgens hen beloofd dat hij gaat aandringen op een wapenstilstand. Als dat niet lukt, gaat de EU nog meer sancties instellen tegen Rusland. Voor een partij cocaïne die naar ons land moest, kozen smokkelaars vorige week weer eens ouderwets voor een container vol bananen om de boel tussen te verstoppen. 1200 kilo kook vond de douane in de haven van Vlissingen. Het spul kwam vanuit Colombia en er is al iemand opgepakt voor de smokkel man van 43 uit Amsterdam. En studentenroeiverenigingen gaan lekker. In meerdere steden zijn deze week introductieweken en roeiclubs krijgen veel aanmeldingen. Misschien wel door de acht medailles die Nederland vorig jaar won op de Olympische Spelen. Onder meer door twee roeiers van de Groningse roeivereniging Gias. We hebben afgelopen jaar eh, twee mooie gouden medailles gewonnen voor het eerst. Dus eh, dat, daar pronken we ook goed mee op de alle banners. Deze nieuwe studenten die een kijkje namen bij de club, lijkt het wel wat? Ik vond het heel leuk. Het was leuk dat je ook eh, actieve dingen kon doen. Eigenlijk was dit mijn eerste kennismaking met roeien op zich. <laughs> dus om de boot überhaupt te zien was al leuk. En je mocht er even in zitten en een stukje roeien. De eerste techniek leerde je een beetje, dus dat vond ik heel erg leuk. Voor de vereniging is het nog even afwachten of er ook weer Olympische potentie tussen de aanmeldingen zit. Het weer, veel zon bij 28 tot 34 graden.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 Door de werkzaamheden staat er weer file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen is de vertraging 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-West en Durgerdam een kwartier A44 Den Haag-Amsterdam tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen.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 Die boodschap gaven ze mee voor zijn topontmoeting met president Poetin komende vrijdag. De belangrijkste toezegging van Trump is dat hij bij Poetin zou aandringen op een wapenstilstand. Eindhoven Airport kampt met vertraagde en geannuleerde vluchten. Het vliegverkeer is vandaag twee keer stilgelegd door onderling bij de luchtverkeersleiding. En na het kapseizen van een migrantenboot op de Middellandse Zee... bij het Italiaanse eiland Lampedusa zijn zeker 20 mensen verdronken. De boot kwam uit Libië. Hulpdiensten zoeken nog naar bijna 20 opvarenden. Het weer, vanavond en vannacht een paar buien.